Vanochtend gaf de rechtbank in Amsterdam DSB tot morgen 12 uur de kans om te praten met mogelijke overnamekandidaten. Scheringa ziet meer kansen dan het afgelopen weekend. Een bos achter mogelijkheden niet groot, maar volgens de minister krijgt Scheringa alle ruimte om hem te overtuigen. Als ik het gesprek aanga, dan doe ik dat ook serieus en ik heb mijn conclusies niet van tevoren klaar, voegde hij eraan toe. Eerder vandaag zei Bos dat de banken dit weekend een garantie van 5 miljard euro van het ministerie eisten voor de risico's die ze zouden lopen bij een overname van DSB. Bos vond zo'n bedrag niet verantwoord en disproportioneel. Kinderen van jeugdzorginternaat Communion in Almelo hebben een half jaar lang seksspelletjes met elkaar gespeeld. Het gaat om 15 kinderen van tussen de 7 en 11 jaar oud. Dat blijkt uit een intern onderzoek van Communion. Het internaat ontdekte de problemen in september. Kinderen uit twee leefgroepen hadden met elkaar een seksuele fantasiewereld ontwikkeld. En eh, de spelletjes varieerden van aanraken tot penetratie. Er zou geen sprake zijn van dwang of misbruik. Uit een intern onderzoek naar de rol van Communion blijkt dat het internaat te laat het gedrag van de kinderen heeft opgemerkt. In haar woonplaats Den Haag is de actrice Sascha Bulthuis overleden. Het grootste deel van haar carrière was ze verbonden aan de Haagse toneelgroep De Appel. Bulthuis kreeg twee keer een Theodor, de hoogste toneelprijs in Nederland. Ze debuteerde in 1971 in de productie Baganten. En naast toneel speelde ze ook in films, zo was ze te zien in Max Havelaar. Sascha Bulthuis was korte tijd ziek, ze is 61 jaar geworden. Het weer, vannacht meer bewolking met regen vanuit het noorden. Morgen overdag eerst nog wat regen, smiddags af en toe zon.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 Ik speel de rol voor wat het waard is. Voor de glans van het moment ontsteek de hoofdweg. Laat het branden, telkens als je weer bent. Geef geen keer angst, laat me zien waarom ik hier ben. Geef me nog geen keer angst dat ik uitgezongen ben, dat ik uitgezongen ben.